Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De FBI heeft een huis van Donald Trump doorzocht. Het gaat om een villa van de oud-president in Florida... Waarom politieagenten met een huiszoekingsbevel naar binnen gingen is niet bekend. Maar dat gebeurt niet zomaar, zegt correspondent Marieke de Vries. En zeker als het een voormalige president eh, betreft. Hè, de voorganger van de huidige president nog wel. Er zal niet licht over nagedacht zijn. Dus ja, er moeten wel hele goede redenen zijn geweest om een huiszoekingsbevel te vragen. Er zal op het hoogste niveau over eh, gesproken zijn. Hè. Ook de directeur van de FBI, de minister van Justitie, die moeten hier ook van geweten hebben. Die hebben het echt niet net op het nieuws uh, eh, pas gehoord. Volgens de zoon van Trump heeft het mogelijk te maken met dozen vol archiefmateriaal uit het Witte Huis. Trump zelf noemt de inval in elk geval onnodig en ongepast. Hij zegt dat zoiets nog nooit is gebeurd met een oud-president van Amerika. Met de droogte en een mogelijke hittegolf roepen waterbedrijven op om verstandig om te gaan met water. In de Telegraaf zeggen ze dat er misschien binnenkort een kleinere straal uit de kraan komt. Ze raden aan om je watergebruik over de dag te spreiden... en zet bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen de kraan uit. Boeren in West-Brabant mogen vanaf nu tot 7 uur s avonds niet meer sproeien... met water uit sloten, beekjes en rivieren. Het kabinet wil dat gemeentes nog eens 5600 plekken vrijmaken voor asielzoekers. De asielopvang in Nederland is al heel lang overvol... Onder meer door het algehele woningtekort. Het kabinet hoopt dat gemeentes toch nog snel extra bedden klaar kunnen zetten. Anders slapen er straks mensen op straat, zegt de staatssecretaris. En zangeres en oudactrice Olivia Newton-John is overleden. Ze werd onder meer bekend van haar rol als Sandy in de film Grease. Sandy! Sandy! Hey, what are you doing here? I, I thought you were going back to Australia. We had a change of plans. Summer days drifting away to summer nights. Naast Grease scoorde Newton-John meerdere nummer 1 hits. Ze had al een tijd borstkanker en is daar ook aan overleden. Olivia Newton-John was 73 jaar. Het weer nog. Nu nog wat mist, maar later vanochtend trekt het helemaal open en het wordt een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er wat wolken. Het wordt 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk-Beverwijk in beide richtingen dicht bij de Beatrixbrug vanwege technische problemen.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 Good. when I feel good, I sing, sing. of the joy it brings. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. We gaan weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Zoveelste discussie geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen. zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart, maar ik heb al verloren.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 Justitie in de VS heeft nog niet gezegd waarom... en ook Trump zelf zegt er in zijn verklaring niets over. In West-Brabant mag tussen 7 uur s ochtends en 7 uur s avonds... geen water meer worden gebruikt uit sloten, beken en rivieren. Dat betekent dat bijvoorbeeld gewassen overdag niet meer worden beregend met oppervlaktewater. En John Travolta heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst aan Olivia Newton-John. Ze speelden samen in de musicalfilm Grease. Olivia Newton-John overleed gisteren aan de gevolgen van borstkanker. Zij was 73. En het weer, veel zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 23 graden in het uiterste noorden tot 28 plaatselijk in het zuiden. on top of you. I wanna go I clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon' Can't wait to come out and play. Ooh, yeah. Look it up. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhit. is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, This time for Africa. time to shine. Don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations.